Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Tegen de man die vorig jaar een meisje verkrachtte... nadat hij haar had weggelokt van een vakantiepark... is zeven jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie eist ook tbs met dwangverpleging. Het OM noemt de daad van de 43-jarige Danny D. uit Koudekerk aan de Rijn verwerpelijk. Het slachtoffer heet Lisa. Ze verdween vorig jaar juli van een bungalowpark in het Gelderse nieuw Vijf dagen later werd ze teruggevonden in een bus. Ze zou meerdere keren zijn misbruikt. Danny D. heeft een bekentenis afgelegd. De inkomensgrens voor gezinnen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet omhoog. Het Nibud zei bij BNR dat de grens van 30.000 euro voor een gezin met kinderen te laag is. Volgens het instituut wordt de huur voor gezinnen met een middeninkomen onbetaalbaar. De grens moet daarom naar 40.000 euro. Volgens het Nibud hebben de middeninkomens steeds meer geldproblemen, ondanks de stijging van de koopkracht. In Duitsland hebben sinds juli 35 Turkse diplomaten en hun familie asiel aangevraagd. Ze namen het besluit in verband met een mislukte staatsgreep in hun land. Dat zeggen de Duitse autoriteiten. Mogelijk worden ze ervan verdacht dat ze banden hebben met de Gulen-beweging. Die zit volgens de Turkse president Erdogan achter de mislukte staatsgreep. Het is onduidelijk of de groep ook asiel heeft gekregen in Duitsland. En op het Griekse eiland Lesbos hebben tientallen asielzoekers een kantoor van het Europese asielagentschap aangevallen. Ze protesteerden daarmee tegen de trage afhandeling van hun asielaanvraag. Ongeveer 70 asielzoekers gooiden met stenen en brandende dekens naar het kantoor. Volgens de Griekse politie komen de demonstranten vooral uit Pakistan en Bangladesh. De kantoren van het asielagentschap op Lesbos zijn nu dicht. Het weer dan nog. Het is bewolkt en in het zuidoosten valt soms regen of motregen. Op andere plaatsen is het meestal droog, soms met wat zon en ongeveer 10 graden.